Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden die betrokken is geweest bij de gewelddadige overval op het geldtransportbedrijf Brinks. De man van 23 wordt ervan verdacht de overval te hebben voorbereid. Wat hij precies heeft gedaan is niet bekendgemaakt. De politie denkt dat de man niet zelf de overval heeft gepleegd. Deze week kreeg de politie naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht 80 nieuwe tips binnen over de overval in Amsterdam-Zuidoost. Het is onduidelijk of de man is aangehouden na een van die tips. Eind juni werd Brinks overvallen door mannen met automaat wapens en explosieven. Daarbij werd ook geschoten op agenten op de A2 bij Waardenburg. Bij Eindhoven moest de politie de achtervolging staken. Een zoon van de Libische oud-dictator Gaddafi, Seif al-Islam, probeert te vluchten naar buurland Niger. Dat zegt een hoge militaire functionaris van de Libische overgangsraad. Gisteren werd gemeld dat Seif gewond in het ziekenhuis lag. Seif al-Islam wordt gezocht door het internationaal strafhof, dat hem verdenkt van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het is nog steeds onduidelijk waar en wanneer Gaddafi wordt begraven. De Belgische leraar die tussen 2007 en 2010 drie jonge mensen vermoordde is veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechter zijn er geen verzachtende omstandigheden die een lagere straf rechtvaardigen. Zo zeker één van de drie gefolterd en verkracht. De slachtoffers waren twee vrouwen van 18 en een man van 22. In Amsterdam is de campagne Nederland leest van start gegaan. Tijdens de campagne staat Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert centraal. Van het boek worden ruim 700.000 exemplaren onder bibliotheken in Nederland verspreid. De campagne Nederland leest is bedoeld om het lezen te bevorderen. Het weer zonnig en droog en een graad of 11. Ook in het weekend zonnig en fris. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Laren en Hoevelaken, 13 kilometer.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 21e jaargang van de hitlijst, aflevering 42. En vandaag alweer 21 oktober van 2011. In de lijst 24 stijgers, maar 1 blijven, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen eruit moeten. I'm Into You, Jennifer Lopez en Lil Wayne na 16 weken. Jesse G, Nobody's Perfect na 13. En Ina Florida, de clubrocker, na 11 weken uit de lijst. Een goede week voor Pitbull en Mark Anthony. Rain Over Me gaat 8 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is Shakira en Pitbull. Rabiosa zakt in één keer 15 plaatsen. Dat zakt daarmee zo'n beetje naar plek 32. Langs te noteren, dat is Maroon 5, Christina Aguilera. Moves Like Jagger staat alweer 18 weken in de lijst. Zakt wel. En doet dat zakken dan van 36 naar nummer 40. Eén plekje hoger. Op 15 mei 1996 eh, werd zij geboren Jasmine van den Bogaard in Leamington in Engeland. Haar moeder was toen al concertpianist en Birdie leerde als zesjarige al piano spelen. Een jaar later ging ze zelfs muziek schrijven.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 Twee goed scorende hits. I Like It met Pitbull en later toegevoegde single Tonight I'm Fucking You. Dus is het in eh, aardig wat hitlijsten goed te scoren. Nu dus weer Enrique Iglesias en Pitbull samen met een nieuwe single. Als eerste lijkt de titel niet alleen op de eerder genoemde I Like It. Op de hele sfeer van de clubbanger Red One-achtige productie is er eh, meer dan genoeg te vinden. De plaat doet ons aardig denken aan hun vorige hit I Like How It Feels is de nieuwe plaat. En Ricky Iglesias en Pitbull doen het meteen wel weer goed in Europa, want ze komen gewoon binnen op plek 37. It's my life, I can do what I like for the price over smile. I got a ticket to ride.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 I got a good feeling in de tweede week omhoog van 39 naar 35. Daarvoor Ricky Iglesias en Pitbull. I like how it feels. Nieuw win op 37. Hebben we net eh, Call It Out in the Dark gehad. zich de tweede single overal van het nieuwe album van Snow Patrol. Het album met de titel Fallen Empires gaat volgens de band een hele andere kant op. Snow maakt maakte eh, gebruik van elektronica. Dat bleek wel op de eerste single die meer uh, synthesize elementen had dan de eh, traditionele songs van de mannen. De tweede single This Is Everything You Are brengt mij dan weer op een dwaalspoor. er is helemaal niks meer over van dat zinte invloed. dit nummer is weer een traditionele Snow Patrol song. Het nummer begint heel erg langzaam. Maar zoals we het van de mannen gewend zijn, bouwen ze langzaam op naar een climax. Er is sprake van een eh, echte stadium sound op het eind. En toch is het einde weer erg verrassend wat de band voor ons klaar heeft staan. Hoogste binnenkomer vinden wij op 34. Band heet Snow Patrol. De single heet This Is Everything You Are. En je hoort hem nu op CFM. You can't find the phone So you can call it off But it might be for the best You can't walk away Anyway Cause you've nowhere else to go Is he worth all this?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 citei cidade, tá já deze week in handen van Ina en Juan Megan. Uno momento. Tijd voor ons om even achterom te kijken. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger met 18 weken het langst genoteerd. Wel zak het van 36 naar 40. 39 nieuw binnen, Birdie, Skinny Love. 38 is voor Donna Mar dansa Caduro. Enrique Iglesias, Pitbull, I Like How It Feels, nieuw binnen op 37. De plage van de Crystal Fighters in de 14e week zak van 24 naar 36. Florida Good Feeling in de tweede week 4 plaatsen omhoog naar 35. Snow Patrol This Is Everything You Are nieuw binnen op 34. LMFAO Sexy and I Know It uh, eh, 33 deze week. In de tweede week pakken zij twee plaatsen winst. Een slechte week voor Shakira Pitbull. Rabiota zakt in één keer 15 plaatsen. Zij doen dat ook in hun 15e week. Nina en Juan Megan Uno Momento vinden wij deze week op nummer 31. Vorige week kwamen zij binnen op uh, nummer 37. Dit is de nummer 30 van deze week. In de derde week omhoog van 33 naar 30. Tidy en Leek. En hun single heet Keep Waiting. Wat is nou lekkerder dan op weg gaan naar je weekend met alleen maar hits. Dan zit je bij CFM Goed op vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De 40 beste hits van Europa komen nog voorbij. En een van die is van Elena, Midnight Sun. In de vierde week gaat ze omhoog van 29 naar 28. Daarvoor die ook Willem Temptation. In de derde week gaan zij ook van 31 naar 29. Als andere F2 overkomen dan bij Dione Bromfield en Lily Twist single Voeling gaat de derde week in en vijf plaatsen omhoog van 30 naar 25.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 This ain't a game, you'll see You can put the blame on me Dale pa' en un majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't Vorige week zei ik het al bij deze plaat. Ik had hem veel eerder in de hitlijst verwacht. Pitbull, Mark Anthony en Rain Over Me. In de tweede week dat ze er nu in staan maken ze wel meteen grote stappen. Van 32 door naar 24. Daarvoor Diana Bromfield en Lil Twist. En die gingen omhoog van 30 naar 25. Nummer 23, afkomstig van 28 in de vierde week, heet Britney Spears. Haar single Criminal doet het weer goed. Voor jou klaarstaan de nummer 22 ook nog. Pixie Lot, All About Tonight. Nummer 21, Rihanna, Colvin Harris, We Found Love. Nu eerst 23, Britney Spears. He is a hustler, he is no time lang staan ze in de lijst. Rihanna Calvin Harris, We Found Love van 26 omhoog naar 21. Tot aan het nieuws ga ik jou verblijden met LMFAO en Natalia Kills. De tiende week gaan zij omhoog van 21 naar nummer 19. De single Champagne Shower. na het nieuws zijn we natuurlijk gewoon weer terug een uur lang vol met hits hier op CFM Zandvoort. Pop, popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your leaves like Mardi Gras. Huh. They call me Red Flu. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spread on a body or two. They walk out the party with a bottle or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Popping in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Boom, guess who stepped in the room? Sky blue, red fluent goon. Keep the butter, I got rum nights till noon. And it's about to be a champagne monsoon.